Welkom bij het tweede uur van de Frieknacht. En eh, ja, we zijn mee begonnen, officieel een uur geleden. Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. Exact 15 jaar geleden werd die eh, lijst gepubliceerd in het magazine. En ehm, nou ja, wij dachten hier bij de Frieknacht van, ja, die gaan we de komende maanden gaan we er gewoon eh, ja, steeds een stukje van uitzenden. Steeds twee uurtjes. Dus ja, we zijn eh, een uur geleden begonnen bij nummer 500. En we kijken wel, ehm, ja, waar ergens het schip strandt eh, zo aan het eind van dit uur. In ieder geval op nummer 486 dus de Smiths en How Soon Is Now. Duurt maar liefst 7 minuten. Misschien dat je hem daarom ook ja, wat minder vaak hoort op de radio. Maar er staan nog veel andere liedjes in, in de lijst. Ehm ja, als het gaat om meest lange nummers in deze lijst, in deze top 500, dan staat op 3 Marky Moon van eh, Television. Dat is een eh, ja, punknummer van uh, nou, 9 minuten en 58 seconden. Op nummer 2 de eh, Bob Dylan met Desolation Row. 11 minuten en 21 seconden duurt dat. En uh, op uh, nummer 1 van langs de liedjes staat The End van de Doors. Dat duurt 11 minuten en 41 seconden. Nou, die komen allemaal nog later voorbij in de lijst. Nu eerst 485, Paul Simon en We're Going to Graceland. En ja, Elvis Presley, hij had na afgelopen week had hij eigenlijk 85 jaar moeten worden. Is helaas uh, niet helemaal gelukt. Maar Elvis Presley die gaan we er zeker nog een aantal keer tegenkomen als een van de hofleveranciers. Hij staat er hoe toevallig ook 11 keer in. Hij staat er Elvis keer in. Paul Simon, Graceland, 485. Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland. Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companion is nine years old. He is the child of my first marriage. But I've reason to back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown heart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland.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 Joan Jett en de Blackhearts, I Love Rock and Roll op nummer 484. Daarvoor 485 eh, Paul Simon en Graceland. Ik dacht van laat ik een klein stukje van het origineel eh, horen. Dat is namelijk van The Arrows. I Love Rock and Roll. I saw her dancing there by the record machine. I knew she must have been about 17. Mm. The beat was going strong. Playing my favorite ja, dat is vaak eh, dat het, eh, ja, de cover dat, dat een grote hit wordt en dat het origineel uiteindelijk helemaal niks doet. Net zoals eh, het vorige uur met Rainy Night in Georgia. Nou, kijk, dit is dan nog wel een goed origineel, maar... En die cover is ook nog wel leuk, maar er zijn ook wel een aantal slechte versies van verschenen. Ik weet niet of je nog die boyband 5 kan herinneren of deze versie van Britney Spears. Die is ook heel erg, erg maar dit is in ieder geval wel leuk. The eh, Arrows en eh, I Love Rock'n'Roll, de versie, de hitversie van eh, Joan Jett en de Blackhearts, wat nummer 1 hit werd hier in, in Nederland. Op nummer 484 in de lijst, daarvoor dus 485 Paul Simon en Graceland werd gek genoeg geen hit hier in, in Nederland. Hoop eh, jaren 80 even achter elkaar. Nou, ik beloof je zometeen uh, ook heel wat jaren 70 eh, achter elkaar. Dus toevallig, hè, ik heb de lijst ook niet gemaakt. Ik zet hem alleen uit. Ehm, zometeen nog allemaal Alice Cooper, David Bowie, Van Morrison. we gaan nog even disco. Er komt ook nog wat psychedelica aan. Dus ja, hoop lekker spul. Allemaal ja, lekker gevarieerde lijsten in ieder geval dit. We gaan naar nummer 483. Muzikaal geneesmiddel vinden wij daar. In de vorm van The Cure. Enorm eh, populaire band in de jaren 80. Dit eh, is ook van hun Just Like Heaven. Cooper ja, dit was eigenlijk nog eh, voor al, eh, al die grote hits die hij scoorde. Eh, echt enorm succesvol eigenlijk in Nederland. Al, bijna allemaal top 10, al die hits van hem hier. Electric, Schools Out, Hello Hooray, No More Mr. Nice Guy, Halo of Flies. later ook nog How You Gonna See Me Now en Poison. En ehm, ja, dit was eigenlijk nog voor al die hits in 1971. I'm 18 van Alice Cooper vinden wij terug. Eens even kijken op nummer 482. En daarvoor op nummer 483 The Cure en Just Like Heaven, het muziek geneesmiddel. Ja, och dan. Hè, hier, kijk, hier, hier, heb, ik, hier heb ik naar uitgekeken. David Bowie. En uh, ja, eh, zijn eh, jaren 70 periode is, eh, ja, als je het mij vraagt, in ieder geval zijn beste. Ook een link in deze naar A Day in the Life van de Beatles. Hè. I heard the news today, oh boy. Lennon McCartney die kreeg er volgens mij ook nog een soort credit voor. Hij had 73 moeten worden eigenlijk afgelopen week. David Bowie, Young Americans. Life's a funny thing. Am I still too young? He kissed the and there. She took his ring, took his babies, took him minutes, took her now. voices. And that one dance song that can make me break down. Ja, deze, ik zou het bijna vergeten, maar ehm, dit was 481. Eh, en dat betekent, ja, dat eh, we alweer toe zijn aan een eh, overzichtje inderdaad. David Bowie en Young Americans uit 1975 op nummer 481 in de lijst. Even een overzichtje dan van de nummers 490 tot en met 481. Op nummer 490 The Rolling Stones en Brown Sugar. I Will Survive van Gloria Gaynor op nummer 489. 488 Fleetwood Mac en Rhiannon. uh, Rhiannon, Rhiannon. Under the Board waar ook de Drift nummer 487, 486 The Smiths. How Soon Is Now 485 Paul Simon en Graceland. En zojuist op, eh, of nee, op 484 Tone Jet en uh, The Blackhearts. I Love Rock and Roll. Just Like Evan, The Cure op 483, 482 Alice Cooper, I'm 18 en 481 zojuist gehoord Young Americans van David Bowie. Jonas, we gaan eh, even naar een, eh, een prachtig eh, liedje. Van Morrison, wie kent hem niet? enorme hits, Brown Eyed Girl, Have I Told You Lately. Maar zijn allerbeste album is misschien wel Moondance. En ehm, nou ja, de A-kant die was ontzettend goed. De B-kant die was voor de rest eh, niet eh, heel erg boeiend. Maar wat daar allemaal op stond eh, op die A-kant is niet normaal. En het stoned me. natuurlijk de titeltrack Moondance, Crazy Love, Caravan stond er ook nog op. En dit liedje stond er ook op. Van Morrison. En ja, een van zijn mooiste. Into the Mystic. En die vinden wij in de Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. Op nummer 480. were born before the wind. Also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was one as we sail into the mystic. Oh, I can now hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear that I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the days of old. yeah, magnificently we will fold into the misty. that foghorn you know I will be coming home. And when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have together we will fold into the mistake. 480, e Van Morrison. En Into the Mystic. We gaan even disco op 479. En volgens mij komt hij ook uit het jaren 79. Als, eh, of nee, nee, is al veel ouder, uit 1974 zelfs. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Jefferson Airplane en eh, White Rabbit. Dit is gewoon eh, hoe ik eh, muziek het liefst hoor. Of in ieder geval ehm, dat psychedese randje hè, wat 1967 een beetje ontwikkelde hè, met Sgt. Peppers en The Doors. En ook bands als The Cream of Cream. maar ook ja, dus dit bandje, Jefferson Airplane met Gray Slick. Die produceerde het zelf en die schreef het ook. White Rabbit ehm, werd gek genoeg pas drie jaar later een, een, hit in Nederland. Wel een top drie hit met... Ja, dubbele A-kant, Somebody to Love eh, was die andere. Ik weet niet of die nog eh, tegen gaan komen. Ik denk het niet, want volgens mij wordt dit toch wel gezien als de betere van eh, die twee hits. Ehm, maar ik vind dit ontzettend lekker, dat psychedelische randje wat daar omheen zit. Jefferson Airplane, White Rabbit op 478. Daarvoor even lekker disco, hè, want dat mag wel. Hè. Label en Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? En dan, ehm, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, laten we hem gewoon doen. Laten we hem gewoon doen. Stukje Motown. Uh, nou, er komen nog heel veel tegen, nog Motown eh, in deze lijst. Eh, MC Hammer, You Can Touch This, die staat er gelukkig niet in, maar wel het origineel daarvan op 477. Rick James en Super Freak. Foreigner en eh, I Want To Know What Love Is staat op nummer 476. Ik vind dit eh, persoonlijk van de hits in ieder geval altijd een van de mindere van uh, Ik vind Colors Eyes bijvoorbeeld vind ik, uh, by far hun beste plaat. Dus ik vind het altijd bijzonder dat heel veel mensen dit de beste van Foreigner vinden. I Want To Know What Love Is. misschien ligt het ook een beetje aan de tijd waarin je opgegroeid bent. Hè? Dat als je in die echt de jaren 80 kid bent, dat je dan dit helemaal te gek vindt. Ehm, wat, wat, wat, is nou nog zo'n plaat ehm, waarbij dat is? Oh ja, bijvoorbeeld bij Nikita van Elton John, weet je wel. Ik vind beginwerk van Elton John vind ik allemaal fantastisch. Eh, Tiny Dancer, Rocketman. En dan als er mensen zeggen van... Ehm, ja, ik vind eh, Nikita van Elton John vind ik echt by far zijn beste plaat. Eh. of ehm, als mensen zeggen van... Dancing in the Street van Mick Jagger en David Bowie. Ja, dat is echt de beste plaat van David Bowie ooit. Terwijl ik dan denk, heb je dan nog nooit het origineel gehoord van Martha en de Verdelers? Maar goed, ehm, we gaan een beetje nerden, merk ik. Um, voor nou, I Want To Know What Love Is op 476, 477. Daarvoor Rick James en eh, Super Freak. Ik dacht van, er zal wel niet heel veel heavy eh, in deze lijst staan. Omdat hij toch wel wat, eh, wat ouder is en misschien een beetje gedateerd. Maar godzijdank, dit staat er gewoon in hoor. Wel veel te laag, mag nog wel een paar honderd stijgen naar mijn mening. De Beastie Boys en Sabotage op 475. Ja! Eh, dit is toch heerlijk eh, zo s'nachts. Funkadelic en eh, One Nation Under a Groove. En Funkadelic was een ja, beroemde Amerikaanse funkband uit de jaren 70 die samen met de tweelingband Parliament de funk en in het bijzonder de P-funk vorm gaven. De band stond onder de leiding van George Clinton en bestond uit een grote groep muzikanten. Bootsy Collins zat er onder andere ook in. Bestaan volgens mij al, ja, nog steeds, al ruim 50 jaar bestaat deze band volgens mij. Funkadelic, One Nation Under a Groove, die hoorde je. Op eh, nummer 474, daarvoor 475. Ook heerlijk sabotage van uh, de Beastie Boys. En dan heb ik er nog eentje voor je. En dan eh, gaan we volgende week gewoon weer verder met 472. De Supremes, daar beginnen we volgende week mee. Met Where Did Our Love Go? Heerlijk Motown, Motown sound. En ik heb er nou nog eentje voor je. En ja, dat is eigenlijk prachtig om mee, mee, af te sluiten. Want ehm, ja, alles klopt hier aan. zo mooi, zo mooi. Dit is eh, nummer 473. Het komt uit uh, eh, 1967. Het is uh, Aretha Franklin, daar sluiten we mee af deze uitzending. deze eerste Rolling Stone Magazine 500 special. do Right Woman, Do Right Man. and I'll always love you. And oh should understand. She's not just a plaything, she's flesh and blood, just like her man. If you want